7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De detailhandel minder zouden vastzitten aan wet en regelgeving... dan zou de werkgelegenheid in die sector met zo'n 10.000 voltijdbanen toenemen. Dat zegt brancheorganisatie In Retail op basis van onderzoek onder 500 kleine en middelgrote werkgevers. Zij noemen het ontslagrecht als grootste belemmering om meer vaste krachten aan te nemen. Zo'n 60% van de ondernemers geeft aan dat ook de hoge reïntegratiekosten... om een medewerker weer aan de slag te krijgen na ziekte hen tegenhouden om iemand in vaste dienst te nemen. Bijna driekwart van de studenten betaalt te veel huur voor een kamer, zegt de landelijke studentenvakbond LSVB. Gemiddeld betalen ze 55 euro per maand te veel. In Amsterdam en Utrecht loopt dit zelfs op tot zo'n 100 euro per, per maand. Voor kamers geldt een maximale huur die bepaald wordt op basis van een puntensysteem. Hoe groter en luxer de kamer, hoe meer punten, dus hoe hoger de huur mag zijn. Maar met name particuliere verhuurders nemen het niet zo nauw met de regels, zegt de LSVB. In Frankrijk zijn alle stemmen geteld en heeft Emmanuel Macron met ruim 66% van de stemmen een duidelijke overwinning geboekt op Marine Le Pen. Aan het einde van de afgelopen avond sprak hij zijn aanhangers toe in Parijs. Hij beloofde dat te zijn voor alle Fransen. En later belde de nieuwe Franse president onder andere met de bondskanselier Merkel en premier May. Volgens de betrokkenen was het tien minuten gedurende gesprek met Merkel bijzonder hartelijk. En beloofde Macron snel naar Berlijn te komen. Met May besprak hij kort de aanstaande brexit-onderhandelingen. In het oosten van China heeft een gaslek in een kolenmijn aan zeker 18 medewerkers het leven gekost. Het lek deed zich voor in een schacht in de mijn. De politie in de provincie Hunan heeft een onbekend aantal mensen opgepakt voor onderzoek. Reddingswerkers hebben 37 mensen in veiligheid gebracht. Het weer. De dag start grijs met lokaal regen. In de loop van de dag gaat de zon schijnen en dan wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen Culemborg en knooppunt Everdingen 2 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-dorp 6 kilometer file. Door een ongeluk op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp 3 kilometer file. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Leerdam en Gorkum 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht 5 kilometer. 3 kilometer op de A20 richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel.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 You're talking like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. may think that it's forgotten, but you should be aware.